Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar met 1,8 procent en is vooralsnog robuust. Dat zei minister Hoekstra bij het aanbieden van de miljoenennota aan de Tweede Kamer. Volgens het kabinet is er ook volgend jaar met 1,5 procent nog altijd sprake van een normaal groeitempo. Hoekstra waarschuwde wel voor de internationale handelsconflicten en de brexit. Het kabinet komt volgend jaar met een extra lastenverlichting voor burgers van 3 miljard euro. En in tegenstelling tot wat eerder was aangekondigd gaat de winstbelasting voor grote bedrijven volgend jaar niet omlaag. Hoekstra voorziet ook volgend jaar nog een begrotingsoverschot, maar het zou volgens hem daarna kunnen omslaan in een tekort. Het kabinet wil een investeringsfonds opzetten nu de rente extreem laag is. Dat geld moet onder meer gaan naar innovatie, kennisontwikkeling en infrastructuur. Het kabinet wil begin volgend jaar met uitgewerkte plannen daarvoor komen. In de buurt van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam is het onrustig voorafgaand aan de Champions League, wedstrijd Ajax-Lille. De metro's richting het stadion hebben een tijdje niet kunnen rijden... omdat er Franse supporters over het spoor liepen bij station Strandvliet. Het station is afgesloten. De politie zegt dat een grote groep Franse supporters de openbare orde verstoorde... maar dat de situatie inmiddels onder controle is. En marathonzwemster Sabra Thomas heeft geschiedenis geschreven... door als eerste vier keer achter elkaar het kanaal over te zwemmen. De Amerikaanse van 37 jaar deed er ongeveer 54 uur over. Door de stroming in het kanaal moest ze veel verder zwemmen dan gepland. Haar tocht zou ongeveer 130 kilometer lang zijn... maar uiteindelijk zwom ze 209 kilometer. Thomas werd onderweg ook nog in haar gezicht gestoken door een kwal. Ze had ook veel last van zout water wat ze binnenkreeg. De zwemster droeg haar prestatie op aan alle mensen die kanker hebben overwonnen. Vorig jaar werd Thomas zelf behandeld voor borstkanker. Het weer, wolkenvelden en zon. In het noorden nog een buitje en tussen de 15 en 19 graden. Morgen... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland valt het reuze mee met de drukte. Op de A2 Amsterdam-Utrecht nu 10 minuten extra tussen Maars en de Leidse Rijntunnel. Op de A7 op de afsluitdijk vanuit Friesland naar Noord-Holland staat voor Den Oever 4 kilometer en de vertraging is een kwartier. En de A9 van Amstelveen naar Den Helder.